Jobboot met het NOS-journaal. De Amerikaanse beurs toezichtboek. De eerste boze beleggers en investeerders hebben zich gemeld en een klacht ingediend bij de beurs en bij Facebook. Gisteren ging de koers opnieuw fors onderuit en de beursgang dreigt uit te lopen op een fiasco. De koers werd vrijdag nog overeind gehouden door steunaankopen van bank. Maar deze week werd het aandeel snel minder waard. De BTW op kunst en antiek gaat omlaag. Dat meldt de Telegraaf op basis van Haagse bronnen. In het vijfpartijenakkoord zouden afspraken zijn gemaakt over de verlaging. Met de BTW-verlaging zou 45 miljoen euro gemoeid zijn. Eerder spraken VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie af... dat de BTW op theaterkaartjes naar beneden ging. De hypotheekrenteaftrek moet voor alle huizenbezitters in 30 jaar worden afgebouwd. De huren moeten jaarlijks met 2% stijgen bovenop de inflatie. Dat staat in een gezamenlijk plan van de vereniging Eigen Huis, makelaarsvereniging NVM, de koepel van woningcorporaties Edes en de huurdersvereniging Woonbond. Met deze maatregelen moet de woningmarkt weer in beweging komen. Volgens het plan moeten sociale huurwoningen duurder worden om mensen met hogere inkomens te stimuleren over te gaan naar een koopwoning. Het is voor de eerst dat zowel kopers als huurdersorganisaties en makelaars met een gezamenlijk plan komen om de woningmarkt vlot te trekken. De Irakezen in Ter Apel ontruimen hun tentenkamp. Ze hebben ingestemd met het aanbod van minister Leers om voorlopig naar opvangcentra te gaan. De Somaliërs willen niet vertrekken. Minister Leers had aangeboden om de asielzoekers tot half juni opvang te geven. Op 15 juni overlegt hij met een Iraakse minister over de kwestie. Leers verwacht daarna uitgeprocedeerde Irakezen te kunnen terugsturen. Dat kan u niet, omdat Irak weigert mensen op te nemen die gedwongen zijn teruggestuurd. Het weer, zonnig, in de loop van de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 20 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Dit, Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen virus. Ik heb een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum en op de A35 tussen Almelo en de Duitse grens. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.